Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amsterdam wil vanaf 2030 in de hele stad geen benzine- en dieselauto's meer toelaten. Om de zeer slechte luchtkwaliteit in de stad te verbeteren... worden er in stappen zones ingevoerd waar ze niet meer mogen komen. Zo mogen dieselauto's van 15 jaar of ouder vanaf volgend jaar al niet meer binnen de ring van de A10 komen. De autolobbyclub Rijvereniging spreekt van een bizar plan dat veel te snel komt... waardoor burgers Amsterdam worden uitgejaagd. In een bioscoop in het centrum van Den Haag zijn twee mensen gearresteerd. Volgens de politie maakten ze een dreigende indruk en werd daarom de politie gewaarschuwd. Die ontruimde de zaal en arresteerde de twee. Er was veel politie bij de Haagse bioscoop aan het spui. De omgeving was afgezet en er ging een tijd een politiehelikopter boven het plein. Wat er precies aan de hand was, is nog steeds onduidelijk. De marechaussee heeft dinsdag zeven migranten ontdekt in een koelwagen. De Poolse chauffeur wilde de veerboot naar Engeland nemen... toen een speurhond begon te blaffen. Daarom werd de trailer doorzocht en de mannen gevonden. De migranten zijn tussen de 20 en 50 jaar oud... en komen bijna allemaal uit Koeweit. Ze zijn medisch onderzocht omdat niet duidelijk was... hoe lang ze al in de koelwagen zaten. De Poolse truckchauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Werkgevers en bonden in de jeugdzorg gaan actie voeren. De sector kampt al vijf jaar met geldproblemen... en wil er bij elkaar nu 750 miljoen euro bij. 450 miljoen die in 2014 werd gekort... toen jeugdzorg de verantwoordelijkheid werd van gemeente En 300 miljoen omdat steeds meer jongeren een beroep doen op de jeugdzorg... en de wachtlijsten volgens de sector onaanvaardbaar lang zijn. Het weer, in het oosten nog kans op een bui. Verder bewolkt met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselend bewolkt. En vooral in de noordelijke helft van het land buien.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 hebben ze gewoon het weerbericht van januari erin gestopt. Goed, een beetje een ongebruikelijke opening van deze Alternative FM. En ongebruikelijk is hij zeker. Want we gaan eventjes eh, dat een beetje opwarmen met die 10 graden. Dat is niks. beetje, vroeger mij een beetje verweten dat ik een beetje een rare smaak had als het eh, ging een beetje om muziek. Nou, dit was toch wel zo'n uh, categorie floorfiller eerlijk gezegd. Jaren 80 en hij wordt eh, denk ik wel een beetje actueel hoor eerlijk gezegd. Want het programma van uh, de Pride at the Beach wordt, was van de week bekendgemaakt. En daar passen dit soort dingetjes er wel eigenlijk in die Pride at the Beach die vindt meestal eind juli eh, plaats. En het eh, programma dat, eh, dat is afgelopen week gewoon bekendgemaakt. En daar eh, speel je dan een beetje op in. Een beetje ongebruikelijke opening. Heeft ook alles eh, te maken dat er geen techneut is hier in de studio. En dat betekent dus ook dat eh, deze jongen vandaag een reguliere uitzending gaat doen. komt aan de ene kant ook wel goed uit dat, dat we dat hebben. Want we hebben nog materiaal liggen wat gedraaid moet worden. een van die dingen, want ik zeg dat allemaal wel. Want vanavond gaat, eh, als het goed is, Apo Politics eh, gepresenteerd worden. En dat eh, gebeurt in een uitverkocht V11 Rotterdam. Dat meldt Rosalie van der Helm. Dat is degene die onder andere de promotie doet van Kid Harlequin. Want daar hebben we het over. Die EP die is deze week uitgebracht. En duister industrial 19 s rock. Dus mocht je daarvan houden, mag je daar eh, zeker eh, wat eh, mee gaan doen. Wij gaan er volgende week proberen eh, nog iets... Eh, nou ja, volgende week zal <laughs> een beetje moeilijk gaan. Want dan hebben we toch een wat, eh, wat ander soort programma. Want dan hebben we een beetje jazz. En daar past de muziek een beetje van Kid Harlequin wat, wat minder goed tussen. Maar over twee weken, 16 mei, als Canvas Blanco er is... dan lukt het wel. Maar vanavond draaien we sowieso de single Corrupt Me. Want die staat op het lijstje om gespeeld te worden. Er zijn nog meer dingen die, die op het lijstje staan. zo komt er een Astrid eh, aan nou ja, het, het, het, het gaat allemaal eh, heel, heel eh, eh, aardig worden ehm, wat betreft Twice the Same. Terug van weg geweest met een album, het tweede album. En daar draaien we ook twee tracks van. Dus dat ga je horen. En natuurlijk de EP van Levi, omdat ze volgende week hier bij ons in de studio's. En daarnaast zit natuurlijk een beetje het gebruikelijke riedeltje wat, wat we erin zetten. En we gaan ook even terug naar een aantal weken terug. Um, in begin april. We zitten alweer in mei. Dus het is exact eigenlijk een maand geleden hadden we een dampend optreden van Moorpark. En hier hebben we ze nog een keer.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 Onder andere in Nashville is ze al geweest. En de komende tijd, <laughs> ja, dat is vandaag 2 mei. het zou zomaar kunnen dat, dat je straks eventjes een radio-interview met Lisanne kan horen... bij Louisville in Amerika, Kentucky dat is eh, de staat waar het in eh, gebeurt. Een tv-interview staat er ook nog gepland. En eh, dat allemaal in Louisville. Dan is er morgen, geloof ik, ook nog een optreden. En dat is ook in de staat Kentucky. Dus ze heeft het er maar druk mee. Alles wat betreft de Little Big Secret Tour. En het wordt ergens afgesloten in Tennessee, in Franklin. dat gebeurt op 4 mei, dus aanstaande zaterdag. En dan schijnt zij dus weer gewoon weer een beetje terug te gaan komen weer in Nederland. Eh, ze heeft eh, in ieder geval in Amerika toch eh, een beetje... Ehm, ja, in een aantal staten dan vaste grond onder de voeten. Nou heb ik ook dit. Ik weet niet of dit toevallig gewijs een erg... Nou, dat is denk ik iets, eh, iets ouds. Ik kom, <laughs> ik kom tegen op eh, de Facebookpagina. Eh, dat, dat nummer dat heet Out of Time. want het was een promo. ik denk dat het alweer een nummer is van een aantal jaren terug. Dit is de akoestische voorziening trouwens. terwijl we er eigenlijk een beetje uitgedaagd hadden... om dat nummer Little Big Secret ook hier eh, akoestisch te spelen. En verroest, ze doet het dan ook nog... Eh, ja, dat is dan weken nadat eh, wij er een hier hebben gehad... heeft ze dat gedaan. heel erg leuk wat Lizzie V allemaal op dit moment in de States... en misschien straks ook in Nederland gaat doen. Dus dat kunnen we van dat front melden. 20 ehm, mei is ook een rood omcirkeld datumpje... in de agenda van Koen Alvarez. Vorige week was hij hier. En wij draaien nog eens een keer dat hele mooie nummer van hem. Hell or High Water. Want 20 eh, mei mag hij zijn afstudeeravond doen in Theater de Grote Krocht in Zandvoort. En misschien speelt hij dit nummer ook. I've been floating for years Kissing mermaids past the sand, looking for olives in their eyes.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 if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. sweetest people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you.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 Laten we met een helikopter er even proberen op in te zoomen wat we allemaal eh, niet hebben. Koen Alvarez, jazeker, is een Zandvoortse muzikant. Tenminste, hij woont hier en dus moeten wij hem ehm, ja, als Zandvoortse muzikant aanmerken. Hell or High Water, dat was het nummer wat hij heeft laten horen. dat nummer heeft hij vorige week overigens niet gespeeld. Maar hij eh, gaat eh, maandag 20 mei in Theater de Krocht een afstudeeravond organiseren. En dan zal hij ook eh, met een aantal nummers komen met een volledige bandbezetting. Een van de, de bandleden is Bono Heinken. Die gaan we straks nog verder terug horen in Panda aan de Waar, want daar eh, speelt hij ook in. En eh, dan hebben we natuurlijk Saul over Fake Friends van Wendy Moore. Want eh, zij heeft de single ook sinds maart al uitgebracht. En er schijnt alweer een nieuwe onderweg te zijn. Dus dat kan ik in ieder geval dan al wel een beetje gaan verklappen. Er schijnt <laughs> wat onderweg te zijn. En als het goed is, komt zij 30 mei hier spelen. Datzelfde geldt voor de, ja, voor het eh, blokje waar we mee afgesloten hebben. Dat is Bas Romein. Hij komt ook uit Zandvoort. Heeft hij samengemaakt eh, met Molina. Dat is ook een eh, Zandvoortse DJ. En Wondering was het nummer wat je hebt kunnen beluisteren. En ook Bas komt spelen. Dat zijn er slechts vier nummers. Maar goed, ehm, wat nog niet is kan nog altijd komen. Zeg ik altijd maar. En Bas kun je nog wel eens af aantreffen in een uh, horecazaak ergens aan de Haltestraat. Dus dat eh, kan je dan eh, in ieder geval een beetje waarnemen wat dat, wat dat gaat. Ik zou bijna zeggen, het Zandvoort biedt alleen meer dan alleen maar misschien straks een Formule 1 race. Nee, we hebben ook nog muzikanten rondlopen hier in dit dorp. Ehm, dat brengt mij weer op het volgende. Want volgende week dan komt er hier een dame spelen en zij heeft een EP gemaakt. En dat, de EP heet S.I.M. En ja, zij gaat eh, volgende week hier eh, een, eh, een aantal nummers laten horen. Misschien ook zelfs van de, de EP. En deze, die heb ik maar even uitgezocht. dat is het tweede nummer van, van de EP Value. Eh, ligt er niet om. En zij is eh, dus volgende week hier bij ons eh, te gast. Ja, en we, gaan, we geven zo direct nog een tweede nummer weg in het volgende uur. Dus dat kan je dus in ieder geval verwachten. Ehm, deze heer heeft nog eens Suarez in HD gemaakt. Nou, Suarez was gisteren wel op dreef. Want die had het eh, eerste goaltje gemaakt. Dat vind ik als Liverpool supporter toch een beetje minder. Zeker omdat die Messi er dan ook nog eens uh, twee inschoot. Dus ja, het wordt op Enfield Rood wordt het een beetje een zware dobber voor de mannen aan eh, de Merseyside. Dus ja, ik eh, ben er een beetje, eh, ik heb er een beetje een hard hoofd in wat dat, wat dat gaat. Maar goed, deze Liverpool supporter gaat weer terug naar de muziek. Want het was altijd een muziekstad. En van muziek weet ik in ieder geval dat de mannen van Alaska daar geweest zijn. En Alaska heeft weer iets met Roy de Smet te maken. Leuk hè, zo'n cirkeltje eh, <laughs> rondkletsen. Maar Roy de Smert is een van de mensen van de Peace Songwriters Guild. En daar zitten de mannen van Alaska eigenlijk ook, eh, tenminste in, in eh, de mate van Frank Bond, zit daar zeker achter. beiden hebben ook de handen ineengeslagen bij de productie van een aantal nummers. En één was dus de Suarez in HD... Eh, maar de tweede, die heeft eh, Roy ook eh, gemaakt. En daar was ook weer het werk, het, ja, het productiewerk van Frank Bond.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 A set of gold stop calling sure didn't bring back what it was looking for. And here in this harbor, I built with my own hands. I understand. I don't need the waves. I don't want them crashing down and taking all that flows around. I don't need the waves. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. I won't get up. my toes. current slowly taking my shape. I won't get knocked over again by these waves. Sometimes they tower over me, trying to take me, wash it. okay. My roots are deeper this time, won't wash away. Roots are deeper this time, won't wash away. I don't need the waves to take me higher. I don't want them crashing down taking all that flows around. I don't need the waves to take me higher. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. I won't get knocked over again by these waves. Ze heet Anne van Damme en eh, het nummer eh, wat je hebt eh, gehoord... ja, dat past natuurlijk hier in Zandvoort. Waves, golven. En Roy de Smet hoorde je daarvoor met Golden Honey Mirrors. Ehm, er is een wat noisy bandje... Ze hebben ooit meegedaan aan de Drop Acta Award. Is alweer een tijd terug. Ik denk ergens toen wij net een beetje begonnen waren. Een van die eerste jaren. en ehm, die band heette Twice the Same. En toen was het nog eigenlijk een band van... ja, wat moeten we er in vredesnaam mee? Maar tegenwoordig worden ze steeds rauwer en eh, eh, wat, wat, wat, wat, dat betreft eh, groeien ze natuurlijk mee. Want ze hebben inmiddels al een tweede album uit. En die is nog niet zo lang uit. Want van de week zegt Richie Lee van Twice "Ze Same... hey, heb je die album nou van ons gehoord? Dus ik zit er een beetje af te luisteren en ik denk... ja, toch gaan die jongens toch wel lekker. 16 en 18 mei treden ze op in de, op de andere kant van de plas, namelijk in Engeland. Newcastle en King Up, Upon Hill. Tenminste, een Kingston Upon Hill. Ik denk dat het Hul eh, Hull, moet ik goed zeggen, Hill. Hull. Daar eh, zullen ze onder andere gaan spelen. En dat eh, allemaal van het tweede album. En dat tweede album, daar staan een aantal tracks op. En dit is er één van. Afraid heet het nummer. What are you still doing around here? da be da da be da da be da da da. da da da da da da da da da da da. Fine boy, papi damelo. You could be my you. I no lie, I don't search you. I just want your lovey, lovey you. Tinini I'm gonna fight for your love like Mandela. Kubi, be cool, We could be stronger together. Give me the ginger. I'ma give you the love on time. Say I don't got you fever. Baby, my heart for love all night. Baby, give me the ginger. I'ma give you the love on time. Say I don't got you fever. Baby, my heart for love all night. I do way too, I do way too, I do way too for your love. Baby, activate to, activate to, activate to, activate to. Baby, I did way to, I did way to, I did way to. For your love, oh, make we activate to, activate to, activate to, activate to. too. hip-hop. Maar daar is de stad denk ik ook wel eh, voor eh, geschikt, denk ik. Rotterdam, daar komt zij vandaan. Jaskeles en eh, Activate heet het nummer. Daarvoor hoorde je Afraid. En ik moet je weer zeggen, het is weer kippenvel met de mannen van Twice the Same. Komen gewoon <laughs> uit Castricum. Dat vind ik het, het allerleukste eigenlijk van het hele verhaal. Castricum. Dat zou je niet 1, 2, 3 verwachten. Maar goed, ze komen er wel vandaan. Tot aan het nieuws gaan we deze horen van Double Vision. Nee, van Astrid. Ik had hem heel stiekem had ik hem al eens een keer even gedraaid. Maar eh, dat mocht toen nog niet. Want er zat toen nog een rood vlaggetje op. Nu mag het wel. Want eh, dit is van dat album A Lake Inside. Je hoort het tot aan het nieuws van 9 uur.